een Klomp met het NOS-journaal. Het aantal zekering, behalve voor vrouwen onder de 21. Minister Schippers ziet geen reden voor aanpassingen... omdat het aantal abortussen al jaren daalt. De politie in Tilburg is op zoek naar degene die na de dodelijke aanrijding donderdag... het kenteken riep van de betrokken auto. Een echtpaar uit Rijen werd aangereden en overleed ter plekke. De automobilist reed na het ongeluk door. Een getuige riep het kenteken van de auto hardop op straat... zodat omstanders daarmee de politie konden waarschuwen. Daarna werden twee verdachten opgepakt. De politie hoopt dat de kentekenroeper kan vertellen wie er achter het stuur zat... en hoe hard hij reed. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Mexico als derde. Lewis Hamilton vertrekt bij de race in Noord-Amerika vanaf pole position... Verstappen was in het tweede deel van de kwalificatierace nog de snelste, maar hij moest Mercedes-coureurs Hamilton en Rosberg daarna laten voorgaan. In de Eredivisie heeft PSV een overwinning geboekt bij Vitesse. In Arnhem werd het 2-0 voor de Eindhovenaren. De wedstrijd Heracles-Sparta eindigde in een gelijkspel. In Almelo werd het 2-2. Willem II heeft met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het is voor het eerst dit jaar dat de club uit Tilburg een thuiswedstrijd wint. De wedstrijd Ajax-Excelsior is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht blijft het rustig. Er kan hier en daar wat mist ontstaan. Morgen lost de mist op en dan schijnt de zon geregeld. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 15.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 Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. And this is my house. Wrapped up, so consumed by all this hurt. your house, and your house is mine, mine, mine, mine. of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli DJ. You are listening to My House. It's my house, baby.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 days of no regrets. Had a sip, took a trip that I won't forget. One look and I can't push her out. show. Peace. Chiavistelli DJ. run that track. Just my kicks, they cost a stack. My whole fit, don't know about that.